De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van lukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Sinds het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. Via bemiddeling door de Europese Unie zijn steeds tijdelijke contracten van drie maanden afgesproken. Het Oekraïense staatsgasbedrijf zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. Donald Trump sleept het tv-station Univision voor de rechter. De Amerikaanse zakenman en presidentskandidaat eist een schadevergoeding van 500 miljoen dollar... omdat de tv-zender de mede door Trump georganiseerde Miss USA-verkiezing niet wil uitzenden. Trump beschuldigt Univision van contractbreuk. De Spaanstalige tv-zender nam het besluit omdat Trump bij het bekendmaken van zijn kandidatuur voor de Republikeinse Partij Mexicaanse immigranten heeft beledigd en beschuldigde hen van drugsmokkel, verkrachtingen en andere misdrijven. De Australische politie heeft een einde gemaakt aan een opstand in een gevangenis bij de stad Melbourne. Zwaar bewapende agenten bestormden het gebouw vroeg in de ochtend terwijl het nog donker was. Daarbij werden traangas en lichtgranaten gebruikt. De opstand brak gisteren uit. Honderden gevangenen gingen met bewakers op de vuist. Aanleiding was een rookverbod dat om middernacht van kracht werd. Bij de opstand en bestorming zijn meerdere gevangenen gewond geraakt. Twee medewerkers raakten licht gewond. Dan nog het weer. Het is eh, helder vannacht en het eh, is een graad of 15.